ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Omgekeerde vlaggen die langs de snelweg hangen, worden weggehaald. Op veel plekken hebben mensen de Nederlandse driekleur op de kop gehangen... als protest of om steun te betuigen aan boeren. Rijkswaterstaat zegt dat ze die weghalen als ze langs de weg of aan een viaduct hangen. Dat heeft te maken met de veiligheid. Als ze niet goed zijn vastgemaakt kunnen ze eraf vallen... en het kan bestuurders afleiden van het verkeer... Ook sommige gemeenten halen de vlaggen weg als ze aan iets hangen wat van de gemeente is. Aan een lantaarnpaal, verkeerslicht of gebouw bijvoorbeeld. Het is niet de bedoeling dat je nu weer lekker lang gaat douchen, zegt energieminister Jette. De Gasunie zei vanochtend dat er genoeg gas is in ons land... en dat we er komende winter dus gewoon warmpjes bij kunnen zitten... ook als Rusland de gaskraan dichtdraait. Toch is de minister bang dat het alsnog mis kan gaan. De analyse van GasUnie is eh, heel nuttig. Eh, maar we moeten niet achterover gaan leunen en ons blijven voorbereiden... ook op de meer extreme scenario's. En dus roept hij iedereen weer op om gas te besparen. Dan blijft er genoeg over en dat scheelt ook weer in de prijs. En gaan wielerliefhebbers opnieuw hun vingers aflikken voor de tv? Gisteren zorgde de Jumbo-Visma-ploeg voor spektakel in de Tour. Jonas Vingegaard rijdt weg. De aanval van Vingegaard. Vingegaard heeft een gaatje. Pogacar staat bijna stil. Vuurwerk tussen de klassementstenoren. Pogacar is gebroken. Jonas Vingegaard pakt de etappe. Ritzegen en geel. Deze man is echt ontketend. Wat een enorme dreun krijgt die Sloveen. zometeen rijden ze weer drie bergen op met als laatste de Alp d'Huez. Er staan altijd veel Nederlanders. Deze man had gisteravond al een plekje opgezocht. Ja, we waren hier om half negen en hoe stonden we mooi op deze plek. Alles uitgestaald, heel mooi, helemaal blij bochtsurfen. Komt de Sint de volgende dag. Oh. Wegwezen hier. Wegwezen, ja. We moesten weg hier. Mocht geen camper staan hier. Alleen maar tenten. Ja, nou, we zijn alsnog blij. Het weer, veel zon bij 19 graden aan de kust, 26 in Limburg. In het zuiden van Limburg wel wat meer wolken trouwens. morgen opnieuw een prima zomerdag met maxima van 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Je hebt nog wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer.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 Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? hard en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein.